Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Advocaten maken zich zorgen over hoe het Openbaar Ministerie mensen opspoort. Het gaat om nieuwe manieren om versleutelde berichten van criminelen te kraken. Daarbij krijgt het OM vaak een berg aan bewijs binnen, ook van mensen die helemaal niet verdacht zijn. De advocaat van Ridouan Taghi klaagde daar een tijdje terug al over in de rechtbank. De wijze waarop men zich de toegang heeft verschaft tot die berichten en deze heeft verwerkt... ten koste dus van die grondrechten van vele niet verdachte burgers... en met gebruikmaking van oncontroleerbare software... verdraagt zich niet met de essentiële beginselen van het recht op privéleven... gegevensbescherming en de rule of law. Het is dus niet goed te controleren hoe het OM te werk gaat met die nieuwe opsporingsmethode. En dat gaat onder meer ten koste van de privacy. Bovendien zeggen advocaten dat ze zo niet goed verdachten kunnen verdedigen. In de buurt van Leiden is vannacht een bestelbusje vol lachgas van de weg geschoten en in het water gereden. De bestuurder zou volgens ooggetuigen veel te hard hebben gereden. Omdat de flessen door de klap mogelijk beschadigd waren, werd de brandweer erbij gehaald en die liet het gas weglopen. Reizigers die de portemonnee willen trekken om sneller en relaxter het vliegtuig te halen hebben pech. Voorrangsdienst Privium en de ultra-luxe VIP-service op Schiphol nemen geen nieuwe klanten meer aan. Dat meldt RTL Nieuws. Door de mega lange rijen dit jaar, door personeelstekorten, kozen meer reizigers voor die extra service. Maar dat werden er te veel en daarom zit er dus een stop op. Bestaande VIPs blijven wel nog welkom veel studenten kunnen maar lastig een kamer vinden... en als ze die wel gevonden hebben... betalen ze vaak veel geld voor een paar vierkante meter. Deze studenten in Hilversum hebben daar iets op gevonden. Wij wonen in een oud verzorgingshuis. Ik betaal 265 euro in de maand. En ik doe dan 10 uur vrijwilligerswerk in de maand. De studenten wonen er anti-kraak, wel onder de voorwaarde dat ze de buurt een handje helpen dus. En dat nemen die studenten erg serieus. We hebben een kindermiddag georganiseerd. Dan hadden we springkussens en eh, suikerspinnen bijvoorbeeld. Elke laatste woensdag van de maand hebben we een koffiemiddag. We gaan een kinderbingo organiseren. We gaan warme chocolademelk uitdelen om de buurt een beetje bij elkaar te trekken. Dat soort dingen organiseren we vooral. De studenten mogen er tot eind december blijven wonen. En het weer nog, een wisselend dagje vandaag. Af en toe wolken en een buitje, maar ook af en toe zon. Het wordt maximaal 16 of 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in onze regio staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knoop het Watergraafsmeer. 20 minuten vertraging hier. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Maasen en Knoop het Holendrecht. 20 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoop het Kooimeer en Knoop het Beverwijk. Half uur vertraging door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. En de A10 Knoop het Koenplein richting Knoop het De Nieuwe Meer.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 Want jij geef mij die high, adrenaline. Geef mij een medicijn, wil meer van je love. Ja, ik wil nog 1, 2, 3, oh en laat me weer vliegen. Ik wil niet dat het stopt. Ik heb over jou gedroomd, jij loopt rondjes in mijn hoofd.